Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Wetenschappers en andere medewerkers van universiteiten worden steeds vaker bedreigd en moeten worden beveiligd. Vorig jaar ging het om tientallen mensen, vooral wetenschappers die publiceerden over het klimaat, migratie en de Israël-Hamas-oorlog. Universiteiten in Nederland vinden het zorgelijk, want het kan ertoe leiden dat wetenschappers stoppen met publiceren. Dat zou op termijn betekenen dat er minder kennis wordt uitgewisseld. In Brazilië gingen dit weekend duizenden mensen de straat op. Ze zijn boos over een nieuwe abortuswet, vertelt correspondent Nina Jurna. Abortus is eh, nu ook verboden in Brazilië, maar er zijn nu nog uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij verkrachting. Maar bij dit nieuwe wetsvoorstel komt er een totaalverbod. En dat betekent dat vrouwen die na 22 weken hun zwangerschap willen afbreken... dat die een gevangenisstraf tot maximaal 20 jaar cel kunnen krijgen. Het aantal geweldsmisdrijven tegen vrouwen en meisjes is groot in Brazilië. Vooral jonge meisjes zijn vaak slachtoffer. Een dakloze man heeft in Amsterdam een portemonnee met zo'n 2000 euro gevonden en naar de politie gebracht. Hij vond het geld toen hij op zoek was naar statiegeldblikjes. De eigenaar van de portemonnee is nog niet achterhaald. Als die binnen een jaar niet komt opdagen is het geld voor de eerlijke vinder. Geen No Scotland, No Party dit EK meer. De Hongaren hebben de Schotten gisteren naar huis gestuurd. Ze wonnen met 1-0, maar desondanks bleef de sfeer goed. Bij de Hongaren was het ook feest, maar wel met een speler minder. Aanvaller Varga knalde met zijn hoofd tegen de keeper en werd afgevoerd op een brancard. Varga ligt daar. Daar is echt wat paniek hoor. Onder luid applaus gaat Varga van het veld. Ook prachtig dit. Prachtig. Zo hoort het ook. Hij zal dit EK niet meer in actie komen. Ook Duitsland-Duitsland speelde gisteren een wedstrijd. Er werd 1-1 tegen Zwitserland en Duitsland is daardoor groepswinnaar geworden.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 nu de zwaarste gevechten bij Rafah voorbij zijn. Dat zegt premier Netanyahu, die verder benadrukt dat de oorlog tegen Hamas doorgaat. De troepen die Israël verplaatst gaan naar de grens met Libanon. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de terreuraanslagen gisteren in de Russische Republiek Dagestan. De aanvallers doden zeker 17 mensen bij kerken en een synagoge. 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten kregen vorig jaar beveiliging. Ze werden het slachtoffer van haat, intimidatie of bedreiging, zegt meldpunt Wetenschap Veilig. Sommige wetenschappers laten zich daardoor minder snel horen over onderwerpen als migratie en de oorlog tussen Israël en Hamas.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 Ain't ready oh, for this. Oh shit! Oh! oh! It's me, Fergie. <laughs> what's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the don't be in the line. Oh, you know I gotta shine.